Een voorspoedige start. Gert Kluk met het NOS-journaal. Voor de tweede keer duwt. Hooggetuigen zeggen dat in York Queens gisteravond een vrouw een nietsvermoedend man voor een aanstormende metrotrein duwde. De man overleed ter plaatse. Daarna vluchtte de vrouw het station uit. Op camerabeelden is ze kort te zien. De vrouw wordt omschreven als een Latijns-Amerikaanse van in de twintig. De politie in New York is nog haar, naar haar op zoek. Eerder deze maand overleed in New York ook al een man toen hij voor een trein werd geduwd. Niet lang daarna ontstond ophef toen een foto werd gepubliceerd. Die was genomen vlak voordat de man werd aangereden. Critici zeiden dat de fotograaf had moeten helpen in plaats van zijn camera te pakken. Het jongetje dat zondag dood werd gevonden in een auto die te water was geraakt in de buurt van Hogeveen is niet verdronken. Tweejarig jongetje was al dood voordat hij in het water terecht kwam. Hij is voor het ongeluk waarschijnlijk gewurgd of verstikt, zo is uit sectie gebleken. De moeder van het jongetje reed zondag met haar auto en haar twee kinderen opzettelijk een kanaal in bij het gehucht Stuifzand. De vrouw en haar dochter van zeven konden uit de auto klimmen. De moeder zit vast, wordt verdacht van moord of doodslag op haar zoontje en poging tot moord of doodslag op haar dochter. In Rotterdam is de eerste gipsvlucht van deze winter aangekomen met elf gewonde wintersporters aan boord. Het toestel van de luchtvaartmaatschappij Tirol Air Ambulance kwam uit Innsbruck. De patiënten hadden onder meer botbreuken en knieproblemen. Na aankomst op Rotterdam de Heek Airport zijn ze met ambulances naar een ziekenhuis of naar huis gebracht. Na verwachting volgen dit seizoen nog 100 tot 200 vluchten uit Innsbruck en Chambéry in Frankrijk. De politie van Curaçao heeft drie mannen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij de grote goudroof in de haven van Willemstad afgelopen maand. Onder de gearresteerden is een juwelier uit de binnenstad. De twee andere verdachten komen vermoedelijk uit Colombia. Bij de goudroof werden 70 goudstaven met een waarde van 9 miljoen euro buitgemaakt. Bij huiszoekingen donderdag zijn volgens lokale media twee goudstaven gevonden en bij invallen in de Verenigde Staten nog eens 30. Het weer overal bewolkt op steeds meer plaatsen regen. Het is 4 graden in het noorden en 7 in het zuiden. Dit was de NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. In de Randstad is er vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Zevenhuizen en Blijswijk 2 kilometer.